Over een paar jaar mogen dat er nog 150 zijn. De dieren worden in Nederland niet gebruikt voor commerciële proeven... maar alleen voor medisch onderzoek naar ernstige ziekten zoals malaria... het Zika-virus, aids, maar ook Parkinson en Alzheimer. Premier Rutte vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan wat Nederlanders verbindt. Hij zei dat in een eerste reactie op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staat dat de meeste Nederlanders denken dat de polarisatie toeneemt. Rutte zegt verder dat bij Nederland een groot bewustzijn van gelijkwaardigheid hoort. Op straat ben ik Mark en niet de minister-president. En dat is goed, zegt Rutte. Voorzitter Tusk van de Europese Raad wil op 10 april een EU-top houden... nu het Lagerhuis de overeenkomst van premier May met Brussel opnieuw heeft weggestemd. Tusk noemde een no-deal brexit op 12 april nu een waarschijnlijk scenario. Vanmiddag stemde het Britse parlement met 286 tegen 344 stemmen tegen de scheidingsovereenkomst. Mensen die tijdens het werk de schildersziekte hebben opgelopen... krijgen een tegemoetkoming van de overheid van bijna 21.000 euro ministerie denkt dat het gaat om ongeveer 350 mensen... die jarenlang met giftige stof hebben gewerkt... zoals schilders, autospuiters, tapijtleggers en drukkers. In een huis in Amsterdam heeft de politie een grote hoeveelheid plofkraakmateriaal ontdekt. Het gaat onder meer om ontstekingsmechanismen en poeder dat kan ontploffen. Ook lag er illegaal vuurwerk in de woning. Twee mannen zijn aangehouden. De politie onderzoekt of zij iets te maken hebben met een reeks plofkraken in Amsterdam en Uithoorn de laatste tijd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Later in de middag mogelijk een bui bij maximaal 18 graden.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 course has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HTVI. 9. op internet. www.zfmzandvoort.nl contagious. Can a brother get a little peace?